Oranje versloeg vanmiddag Japan met 1-0 door een doelpunt van Wesley Sneijder. En door de 2-1 overwinning vanavond van Denemarken op Cameroen is Oranje nu al zeker van de tweede plaats in groep E. Donderdag zijn de laatste wedstrijden in deze groep. En Nederland is bij een gelijkspel tegen Cameroen groepswinnaar. Cameroen is door de nederlaag tegen de Denen uitgeschakeld op het WK. Op verschillende plaatsen is het onrustig geweest na de wedstrijd van Oranje tegen Japan. In Hogeveen is de ME ingezet tegen zo'n 150 fans die de orde verstoorden bij een rotonde. 38 jongeren zijn aangehouden. In Den Haag zijn zes mensen aangehouden. Bewoners van buitenwijken in Groningen beklagen zich over het grote aantal studenten in hun straat. Ze vinden dat de studenten het karakter van de buurt veranderen en overlast veroorzaken. Ze pleiten voor een studentenstop, zoals die ook al in de Groningse wijk Selwert geldt. Het stadsbestuur maakt nu een inventarisatie van de kwestie... die in het najaar door de gemeenteraad besproken gaat worden. Het geweld in Afghanistan is in de eerste vier maanden van dit jaar opvallend toegenomen. Dat staat in een VN-rapport. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is alleen al het aantal aanslagen met bermbommen bijna verdubbeld. Eerder deze week sprak het Amerikaanse ministerie van Defensie nog van een zekere vooruitgang in Afghanistan. De Italiaanse politie heeft in Turijn 70.000 bolletjes mozzarella in beslag genomen. Er waren klachten dat de witte kaasjes blauw verkleurden zodra de verpakking open was. De mozzarella was in Duitsland gemaakt. Laboratoriumonderzoek moet de oorzaak van de verkleuring uitwijzen. Voor zover bekend is er niemand van de kaas ziek geworden. Het weer, vannacht nog een bij en een graad of 10.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 Nightwalk. planet we on. Can't help I see everything in neon. I I know they think that have lost it. My mom keep telling me that I should stop it. See what I like and I'm gon' cop it. It hit a new high, shit, I'm gon' top it. But the ADD makes it crazy me, and they can't see, that's why they blame me. Tell the women high. I dip and dive, I skip and fly, I'm a different guy. When I open up my eyes, sometimes I don't know where I've been. Heart tells me trip to nine. headaches as it makes you slip. I'm driving in that SUV, ADD makes it me. Cruise control, means full power, still the dogs can play with no powder up to another dinner party. Who's run all the body?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 d'amore sotto la luna come da venga vedi ai lovi come da porta vivi va bene se tu la parla piezza americano quando si fa l'amore sotto la luna come da venga vedi ai lovi Papa l'americano Vibes with DJ Malzo. Where? You did what I'm Where? You did Where? Oh.